Gert Kluk met het NOS Het kabinet hoeft de wet die het associatieverdrag met Oekraïne goedkeurt niet in te trekken. De oppositie had een motie ingediend om de wet van tafel te halen... gezien de uitslag van het raadgevend referendum. 71 Kamerleden stemden voor intrekking en 75 tegen. Premier Rutte zei eerder dat hij goed moet nadenken over de stappen... die het kabinet de komende tijd gaat zetten. Hij zegt dat onderhandelen met zijn Europese collega's... het beste resultaat voor de nee oplevert omdat Nederland dan het verdrag met Oekraïne kan bijstellen. Het ministerie van Defensie gaat in kaart brengen of Nederlandse militairen die in Mali zijn geweest gezondheidsklachten hebben door fijnstof. Aanleiding is recent onderzoek in de Verenigde Staten waaruit naar voren kwam dat Amerikaanse militairen die in droge en stoffige gebieden hebben gediend vaker ademhalingsklachten hebben. Defensie gaat nu bekijken of en hoe vaak gezondheidsklachten als astma en bronchitis voorkomen bij Nederlandse Mali-veteranen. Gemeenten weten niet welke privacygevoelige informatie ze mogen vragen van mensen die aankloppen voor zorg of ondersteuning. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Om te bepalen wat iemand nodig heeft en waar hij recht op heeft, stelt de gemeente allerlei persoonlijke vragen. Maar wat ze mogen vragen en onder welke voorwaarden is voor gemeenten en burgers onduidelijk. Ook volgend jaar zal er niet meer dan 27 miljard kubieke meter gas worden gewonnen in Groningen. Minister Kamp schrijft aan de Tweede Kamer dat het niet aannemelijk is dat de gasproductie hoger wordt dan afgelopen jaar. Hij reageert op het winningsplan van de NAM. Die vindt dat de bovengrens omhoog kan. Gisteren lieten de regeringspartijen, PvdA en VVD al weten, niets te voelen voor een productieverhoging. Komende zomer besluit minister Kamp definitief hoeveel gas er mag worden gewonnen in 2017. Het weer, morgen vrij zonnig. Donderdag loopt de temperatuur op tot 17 graden. Vanaf vrijdag wordt het een stuk kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een drukke avondspits in de Randstad. Dit zijn de langste files eh, en de files met de meeste vertraging op dit moment. De A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden-Oost, 5 kilometer, een kwartier vertraging. De A2 Utrecht Den Bosch bij Waardenburg, 13. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij het Prins Clausplein 5 en bij Dorp nog eens 7. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar is het wat drukker vanwege de werkzaamheden in de Velsertunnel. Voor knooppunt Velsen 10 kilometer. De A10 Noord tussen de afrit Watergraafsmeer en Oostzaanerwerf, 11. De A12 Den Haag-Utrecht bij het Prins Klausplein 4 door een ongeluk. De A12 Utrecht-Arnhem bij de afrit Oosterbeek 9. En van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Knoop het Oude Rijn 13. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 6, maar wel een half uur vertraging. De A20 Groep van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 6 en bij Moordrecht zelfs 9.